Helikopters zijn ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden. Gisteren lag het openbare leven in grote delen van Japan vrijwel stil. De autoriteiten hadden het advies gegeven binnen te blijven. Tienduizenden mensen zochten schuilplekken op. De Poolse vrouw van 22, die vrijdagnacht was ontvoerd uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer in Noord-Holland, is door een Duits arrestatieteam bevrijd. Dat gebeurde in het Duitse Willig, net over de grens bij Venlo. De Duitse politie hield daar een verdachte auto aan... met daarin de ontvoerde vrouw en twee mannen. Later hield de politie nog een derde verdachte aan... in een woning in Bergheim. Een van de verdachten was in het bezit van een vuurwapen. Volgens de Nederlandse politie verkeert de vrouw in goede gezondheid. Haar ontvoering zou te maken hebben met problemen in de relationele sfeer. In de Amerikaanse stad Chicago heeft een man van 67 vier mensen doodgeschoten. De dader liep de woning van een van zijn buren binnen... en schoot drie mannen en een vrouw dood. De schutter ging daarna naar een andere woning waar hij een vrouw neerschoot. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het motief van de man is nog onduidelijk. Volgens de politie woonde de man al 15 jaar in het appartementencomplex... en kende hij zijn slachtoffers goed. Max Verstappen start bij de grote prijs van Japan... vanaf de vijfde positie op de derde startrij. De Duitser Sebastian Vettel zet op het circuit van Suzuka de snelste tijd neer. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan was vanwege orkaan Hagibis een dag verschoven. De race op Suzuka begint over een minuut of tien. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt tussen 11 en 15 graden. Later vanochtend kans op een regen- of onweersbui. Vanmiddag is het droog met hier en daar wat zon. In de middag wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.